Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse darters zijn benaderd om wedstrijden te manipuleren in ruil voor geld. Bij de internationale toezichthouder op de dartwereld kwamen afgelopen maanden zeven meldingen binnen vanuit Nederland. De darters krijgen matchfixing berichtjes op social media. Hey Mike, je moet zaterdag een wedstrijd gooien. Kunnen wij niet een deal maken dat je minder 180 gooit dan je tegenstander? Lijkt je dat wat, dan regelen we via een andere Instagram-account of via een vriend en dan praten we verder. Dit bericht kreeg darter Mike Kuikenhoven. Hij is nummer 63 van de wereld. Volgens de Spelersvakbond worden vooral jonge spelers benaderd. Voor een jonge speler, en met name ook voor een wat minder ervaren speler... kan dit wel eens aanzien alsof een mooie kans is om eh, toch nog wat extra geld te verdienen. Het, het, het is te makkelijk om ze te benaderen. Daar komt het uiteindelijk gewoon op neer. Het Openbaar Ministerie is bezig met een onderzoek naar de mensen die het gemunt hebben op de darters. Mensen in Duitsland hoeven dit jaar geen eieren te kopen voor een familie paasbrunch. Want met Pasen moet je daar thuis blijven. Er zijn ook bijna alle winkels dicht. Bondskanselier Merkel heeft de lockdown verlengd in de hoop dat, de derde golf, dat dat de derde golf afremt. Nederland moet zijn klimaatdoel voor 2030 bijstellen, zegt de man die kijkt of het klimaatakkoord goed wordt uitgevoerd. Door nieuwe plannen uit Europa moet de CO2-uitstoot met 55% omlaag in plaats van 49%. Om dat voor elkaar te krijgen zouden tijdens de kabinetsformatie al plannen moeten worden gemaakt... zoals rekening rijden of een hogere belasting op gas. De avondklok gaat straks mogelijk pas om 10 uur in en niet meer om 9 uur. Burgemeesters hebben daarom gevraagd. Binnenkort gaat de zomertijd in, maar wat veel belangrijker is... vanaf volgende week eh, hartstikke goed weer, eh, langer eh, licht. En nog een reden om de avondklok een uurtje later te laten ingaan. Over een paar weken begint de ramadan. Dan willen veel moslims na zonsondergang langsgaan bij familie om samen te eten. Minister Grapperhaus zegt dat hij de vraag van de burgemeesters begrijpt en daarna gaat kijken. Het weer blijft droog met soms wat zon en het wordt vandaag een graad of 12.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 Wanneer de drempels komen op jouw pad. En het leven niet verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn. Wat jij dan de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlandse darters zijn benaderd om wedstrijden te manipuleren in ruil voor geld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De darters worden benaderd via sociale media om bijvoorbeeld expres een wedstrijd te verliezen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. Winkeliers die niemand hebben ontslagen tijdens de eerste lockdown... moeten in sommige gevallen toch de loonsteun terugbetalen. Bezwaar bij het UWV wordt vaak afgewezen. Het ministerie zegt dat de regeling snel is gemaakt en dat maatwerk leveren lastig is. Duitsland verlengt de lockdown tot 18 april. Rond Pasen blijven de meeste winkels dicht. En een plan om tijdens de feestdagen meer bezoekers toe te staan gaat niet door. Het weer, afwisselend wolken en zon. En het wordt vandaag 10 tot 13 graden. I stood outside your door with my heart in my hand.